uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Nog niet voorbij. De uitbetalingen zijn wel op gang gekomen, maar veel betalingen zijn nog niet gelukt. Sinds de afhandeling van PGB-declaraties dit jaar werd overgenomen door de Sociale Verzekeringsbank zijn er problemen. Staatssecretaris Van Rijn heeft vandaag overlegd met belangenverenigingen. En hij heeft onder meer besloten dat er een onafhankelijke ketenregisseur komt. Die moet het hele proces in de gaten gaan houden. Zorgverzekeraars mogen de komst van meerdere centra voor protonentherapie niet tegenhouden. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Verzekeraars vinden één centrum voor de nieuwe kankertherapie in Nederland wel genoeg. De ACM vindt dat de bouw van maar één centrum de keuzemogelijkheden voor kankerpatiënten beperkt en is bang dat er daardoor wachtlijsten ontstaan. Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen de Haagse hockeytrainer Luigi C. Hij wordt verdacht van het maken van geheime opnames in de dameskleedkamer van twee hockeyclubs in Wassenaar en Den Haag. En dat deed hij door een camera in kleedhokjes op te hangen. Volgens het OM heeft de 46-jarige hockeytrainer daarmee ook kinderporno gemaakt. In totaal is zo'n 100 uur aan materiaal gevonden. De oehoe, die Purmerend al weken onveilig maakt, mag worden gevangen. De provincie Noord-Holland heeft daarvoor toestemming gegeven. De uil heeft tot nu toe twintig mensen aangevallen. Sommigen moesten in het ziekenhuis worden behandeld. De provincie moet toestemming geven voor de vangst omdat het een beschermde diersoort is. Een valkenier gaat vandaag aan de slag en zodra de oehoe is gevangen gaat hij naar een opvang. Het weer. Vanavond minder buien. Vannacht koelt het af. Wordt het 4 tot 0 graden. Lokaal kan het glad zijn. Morgen weer buien. Opnieuw. En eh, ook geregeld zon. Dan wordt het zo'n 8 graden. Vanaf donderdag blijft het meest droog. En dan is er ook geregeld zon. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Files in de Randstad staan op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Diemen 3 kilometer. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Eveningen 4 kilometer. En verderop 3 kilometer bij Waardenburg. Op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen. Tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein 5 kilometer. Door een ongeluk op de A20 bij Schiedam richting Gouda. Daar staat 5 kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad 3 kilometer. A12 Den Haag in de richting Utrecht bij Zevenhuizen 3. En richting Den Haag op de A12 staat 8 kilometer tussen de knooppunten Lunette en Oude Rijn. A15 richting Europort tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3. A16 richting Breda op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk 5 kilometer.